Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf volgende week kunnen veel meer mensen worden getest op het coronavirus. Er zijn dan dagelijks zo'n 12.000 extra testen beschikbaar. In totaal kunnen dan ruim 29.000 tests per dag worden uitgevoerd. Directeur De Gouw van de GGD verwacht dat de testcriteria worden bijgesteld... zodat meer mensen in verpleeghuizen of GGZ-instellingen kunnen worden getest... en ook anderen, zoals de politie. De tests zullen niet vrij beschikbaar komen. Het extra testen vanaf volgende week wordt mogelijk... doordat nog eens acht laboratoria nu tests kunnen analyseren. Het kabinet voelt niets voor het voorstel van GroenLinks, SP en PvdA om de huren te bevriezen. De partijen willen daarmee voorkomen dat mensen met een sociale huurwoning in de problemen komen. De huren in de sociale sector kunnen per 1 juli maximaal 6,6 stijgen. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat maatwerk wenselijk is en dat ze niet ziet in een algemene maatregel. Ook in de Kamer lijkt er verder weinig steun voor het idee. Met de sector is afgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen mensen uit hun huis worden gezet, tenzij er sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast. Morgen debatteert de Tweede Kamer daarover voorzitter Usturk van Denk blijft gewoon op zijn plek... al wil nu ook de partijraad dat het volledige bestuur onmiddellijk opstapt. Usturk schrijft in een brief aan de leden... dat het wegsturen van het bestuur niet zou oplossen. Binnen Denk woedt al een paar weken een machtsstrijd... tussen de twee mannen die de partij in 2014 oprichten. Tunahan Kuzu en Selçuk Üstürk. Beide zijn Kamerlid. Het derde Kamerlid, Farid Azarkan, is inmiddels fractievoorzitter... en vroeg het bestuur vorige week al om op te stappen... om de rust in de partij weer terug te brengen. Het weer. Lokaal valt een licht buitje.